Clemens Peters met het NOS Journaal. Het vrachtschip dat gisteren bij de Engelse oostkust tegen een tanker botste... zinkt mogelijk toch niet, zoals eerder wel werd gemeld. Het schip drijft stuurloos op de Noordzee en aan boord zou ook nog brand zijn. De politie in Engeland heeft iemand aangehouden vanwege de aanvaring. De man van 59 wordt beschuldigd van doodslag door nalatigheid. Zijn functie is niet bekendgemaakt. Bij de aanvaring raakt een bemanningslid van het vrachtschip vermist. Hij is vermoedelijk verdronken. Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer is tegen het nieuwe defensieplan van de Europese Commissie. Ook de coalitie PVV, NSC en BWB stemden in met een motie om daaraan niet mee te doen. Voor het plan wordt 800 miljard euro uitgetrokken. En veel partijen hebben moeite met de financiering... omdat de Europese Commissie heeft aangekondigd... dat landen daarvoor de begrotingsregels mogen negeren. De VVD stemde niet in met de motie. De partij vindt onder meer dat premier Schoof de vrijheid moet hebben... om over het plan te onderhandelen... zonder politiek mensenlijstje. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de handelstarieven op staal en aluminium uit Canada gaat verhogen naar 50 En die verhoging zou morgen in moeten gaan. Als hij zijn plan doorzet, dan betekent dat een verscherping van de handelsoorlog met Canada. Beurskoersen staan internationaal onder druk door het economische beleid van Trump... die bovendien een recessie niet uitsluit. Bij een treinkaping in Pakistan worden nog altijd 35 mensen gegijzeld, zegt de Pakistanse politie. Het Balochistan-bevrijdingsleger dat de trein aanviel sprak eerder over 182 gijzelaars. De trein was vertrokken vanuit de regio Balochistan in het zuidwesten van Pakistan. Er zaten zo'n 400 mensen in, onder meer vrouwen en kinderen zijn vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met aan de kust een bui.